Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people were doomed. geweldige muziek van de Beatles aan het begin van het tweede uur. Van de zondagmorgen van Go FM. De Beatles dus met Eleanor Rigby. Even kijken. Ja, die komt van de remixte albums. Ja, Revolver geloof ik hè. Eh, en dan krijg je hele gekke effecten. Ja, je krijgt de muziek dan zoals je hem eerder niet gehoord hebt. Wel mooi opgeknapt. Dit nummer uit 1966. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ook dit uur ga ik je oren vertroetelen met de lekkerste muziek die we hier hebben bij GoFam. Om de zondagmorgen te laten slagen. Zeker omdat het eh, nou, tamelijk fris is. Het is buiten een graad of 3, 4, dus best wel koud. Hier is Elvis Costello. Voor degenen die net uit bed komen rollen, zou je kunnen zeggen op deze vochtige zondagmorgen. En eh, alle reden om te blijven liggen natuurlijk, want het is buiten koud. Wordt wel een beetje warmer vandaag hoor, graad of 7. Eh, je het net al in het weerbericht, maar ja, dat is het weerbericht over het hele land natuurlijk. Uiteindelijk wordt het een graad of 7 vandaag na een hoop eh, regen zou je kunnen zeggen. Maar alle reden dus om te blijven liggen zou je zeggen. Daarom Gary Rafferty en Sleepwalking voor degene die dan tussentijds weer uit bed stappen. Elvis Costello hoorde je ervoor met Oliver's Army. Ik weet niet of... Uh, regelmatig eh, vertellen dat je ook naar onze website kunt. <laughs> Ja, we hebben daar een uh, heuse agenda. En we zien daar bijvoorbeeld staan dat niet alleen Sinterklaas, maar ook de kerstman naar Axel komt. Het wordt dus druk met rood en wit. En eh, het leuke is dat je bijvoorbeeld bij de kerstmarkt, en je bent misschien ondernemer of je hebt een vereniging, dat je daar een kraam kunt krijgen tijdens de kerstmarkt. Daarvoor moet je je wel aanmelden. Eh, wil je aanmelden voor de kerstmarkt? Dan kan dat. Ga dan naar onze website go-rtv.nl. Go-rtv.nl, daar vind je het lokale nieuws bij elkaar. Maar ook allerlei handige tips. Dus ga daar maar naartoe. Nog een keertje. go-rtv.nl down street since you've been there. And now you disappeared somewhere like out of space. You found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Oh. Like the deserts miss the rain. And now you've disappeared somewhere like out of space. You found some better place, and I miss you. Yeah, and I miss you. You found some better place, and I miss you. ga met jou de kou trotseren. Er zijn daar is nummer van Bluff en eh, natuurlijk gekke Amar. En Zoutelanden, ja ze zeggen het zelf eigenlijk, lekker wie wil er nou naar Spanje? Hè? Met vakantie en overwinteren. Wie wil dat nou? Niemand toch? Hè? Je gaat gewoon lekker naar Zoutelanden, want daar kun je lekker uitwaaien langs het strand met frisse temperaturen. Verder hoorde je Everything But The Girl hier in de show bij GoFM. En Missing. Straks een reportage van Jeroen van Gent. Ja, want die ging natuurlijk eh, weer de straat op zoals eh, gebruikelijk. En hij vroeg aan de mensen op straat, waar kijkt u naar uit deze week? Vast niet naar de koele temperaturen, maar vast naar andere dingen. Wat? Dat hoor je straks over, nou zeg eens wat, een eh, minuut of twaalf. Thank you very much for the entry, Ian. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the entry, Ian. Thank you very, very, very much. much. Thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. You don't know how much they all mean. They seem much better in my dreams. Thank you very much for the empty iron. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the empty iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very much, thank you very, very, very much, thank you very much for love. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joints. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joints. And our cultural heritage. National beverage. Being fat. Union Jack. The nursery rhymes, Sunday Times, The and bomb. Everyone. Thank you very much, thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. It was simply sniffing and Now let me whisper, I love you. Thank you very much for the entry iron. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the entry iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious team. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious team. Thank you very Een van de vele hits van uh, de lieden van de Hollies. En dit was uh, mooie uit 1972. The Baby. Ja, een van de laatste hits voor deze club. En verder hoorde je Scaffold met Thank You Very Much. En we kregen zelfs een bedankje voor het eh, spelen van het nummer. Kun je nagaan. Ja, het was een band die een beetje een rommeltje ervan maakte. Ze hebben ook nog een eh, hartstikke leuke gemaakt. Hoe heette het ook alweer? Lily de Pink. Dat later werd vertaald als eh, We drinken tot de zinken. Dat lied kennen we eigenlijk allemaal wel zo ongeveer. hey, kom je er net bij, bij eh, GoFam? Welkom. Wij zijn hier gewoon lekker aan de koffie met krakelingen. van die mega dingen. En zoet dat ze zijn. Een kruimelen, geweldig. Ik geloof niet dat onze techneuten hier blij van worden als ze de mengtafel hier zien onder de kruimels. Maar we gaan straks even stofzuigen. Daar ben ik natuurlijk wel in thuis. Voor degenen die mijn geschiedenis kennen. Chris Ria in de show en Josephine. Goedemorgen. I will come through. Josephine, I'll send you all my love. every single step I take, I take for you. Josephine, I'll send. Don't. send you all my love and every single step I take, I'll take for you, my Josephine. I'll send. Het is altijd puzzelen met eh, Chris Ria, want eh, hij heeft eh, nummers die hij vroeger zo allemaal ehm, opnieuw opgenomen. En dan klinken ze toch anders. En ik weet niet of jij het hebt, maar ik heb dat wel een beetje. Dat je dan niet de juiste muziek hoort bij je herinneringen. Dat past dan niet, hè? Nou, eerst de originele <laughs> uitvoering van Josephine uit 1985. Hier in de show, de zondagmorgen van GoFam. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Ehm, het is nu wel herfst. Nou, dat merken we natuurlijk buiten wel. Wisselend weerbeeld. Vandaag natuurlijk eh, wel weer regenachtig. Maar de temperaturen schuiven wel weer omhoog. Maar desondanks schuiven we ook wel weer richting de winter. En kijkt u nu al uit naar die feestdagen bijvoorbeeld. Hè? We hebben het net gehad over de kerstman en Sinterklaas die alweer naar Axel komen en zo. Maar kijkt u daar naar uit? Of weet u uzelf wel goed bezig te houden? Jeroen van nou ja, zoals altijd, hij ging de straat op, pakte zijn eh, microfoon uit zijn tas en stopte hem onder uw neus. En wat deed u? U gaf antwoorden op zijn vragen en dit zijn uw antwoorden. Het geluid van de herfst. <laughs> Bladeren en ik eh, ben gelukkig nog in staat om deze straatinterviews te doen. Want in de herfst kan het alweer akelig weer zijn. Maar het gaat met de vraag: waar kijkt u naar uit deze week? Vraagteken? Nou, ik ga even kijken. Een maandag volgende week beginnen met eh, de AMO. Dat is een nieuw hoofdstuk voor mij. Dus ik eh, hoop eh, militair te worden. Oh, dat is Dus het. vandaar. Ik was al aan het, aan het rinkelen in mijn hoofd. Ja, de algemene militaire opleiding. Daar ga ik mee beginnen volgende week. Dus, dat is professioneel militair zijn? Nou ja, ik hoop het uiteindelijk dat het allemaal zover mag komen. Ja. Dat hoop ik wel. Goed voor getraind, goed voorbereid. Dus, hey. En al een klein beetje ervaring met de opleiding die ik gedaan had. Dus eh, dat moet wel goed komen, denk ik. Oh, er zit al iets van voorbereiding in? Ja, zeker. Ja, zeker. zeker. De militaire dienst is er niet meer, dus die voorbereiding is er nee, niet. Nee, het is geen dienstplicht meer inderdaad. Maar je hebt nou weer een, school wat je kan doen. Dus zoals de VEVA heet dat. Dat kent, dus een hoop mensen kennen dat wel. En dat, dat, dat is ja, dat is het eigenlijk. En, en, en wat, wat, gaat er dan gebeuren? Eh, waar kan je dan terecht? Word je uitgestuurd dan? Of is het in Nederland? Dat, dat ga ik allemaal nog zien. Maar dat moet nog... Ja, ja inderdaad. Dat, eh, dat moet nog even blijken. Dus dat gaan we nog zien uh, hoe het. En is dat besloten voor al die ellende met die oorlog? ja, voor, voor mij bedoelt u dat ik die keuze heb gemaakt. Ja? Nou, mij maakt dat niet uit. Dat houdt mij niet tegen om, eh, om die keuze te maken. Dat, uh, het is iets wat ik al eh, roep vanaf vierjarig, vier oh. vierjarig jongetje. Dus, dat, is, oh, dat, maakt voor mij geen verschil in ieder geval. Dus, Ja, verjaardag van mijn kleinkind. Ja, het is eind van de week, dus daar gaan we naartoe. Altijd leuk. Altijd leuk. Ja, ze wordt acht. Dus... Oh, ik wou net vragen hoe oud. Ja, ja <laughs> ze wordt acht, ja. Gaat sneller. Ja, gaat super snel. Maar we hebben zes kleinkinderen in de categorie anderhalf tot elf. Dus we oh. kunnen nog heel lang van genieten. Allemaal verjaardagen dus ook dan? Ja, oh ja verspreid door het jaar. Ja. En, dat, ja, en dat is eh, altijd gezellig. Eh, ja, zingen, feest, taart. Zingen, feesten, dansen, taart. Ja hoor, lekker eten. altijd goed. Ja. Waar kijkt u naar uit? Iets waarvan u zegt, hé, hey, dat is wel leuk. Eh, dat ik mijn horloge weer terugvind in mijn tuin, want die ben ik verloren. Dus ik was eigenlijk op zoek naar een metaaldetector. <laughs> nou, moe. <laughs> Die is goed zoek. Die is eh, daar leg de grond ergens. Dus daar was ik mee bezig. Eh, nou ja, nou is het op zoek naar een metaaldetector. Dus ik ben eigenlijk al iedereen te bellen. Misschien dat er eentje zo'n ding hebt. Ah. En anders kopen we die horloge. Nou, hoe? kan dat nou? Eh, ja, in het werk. Oh, en toen glipt het van de pols? Ja, dat denk ik. Ik weet het niet. Ik kwam pas achter toen ik, op de, toen ik wel kijken hoe laat het was. Dus en eh, hij is waterdicht, dat horloge? Dat wel. Oh. En hij raakt zonder stroom, dus uiteindelijk heeft nu ook niemand anders er wat aan. Want eh, ja, ik heb, eh, hij staat op mijn naam zeg maar, geregistreerd. Maar... Oh, het is een duur horloge? Nee, nee, het is een sens, dus hij houdt de hartslag en alle toestand toestanden oh, bij. Dus hij staat wel oh, nou geregistreerd erbij toe. Maar ja, nou dat is het dan. Dus okay. ik ga verder op zoek. Dus Waar kijk je naar uit deze week? Het weekend. Het want weekend. ik zit in de nachtdiensten nu. Oh. Ja, dus het weekend. Dan ben je, word je katerig van, akelig. <laughs> Ja, ja, ja, ja, klopt. Ik krijg een beetje een ziek gevoel altijd. Ja. ja. Weekend is om bij te komen dan? Zeker, ja. Oké. Klopt. En wat gaat u dan doen in het weekend? Waar kijkt u naar uit? Wat is het eerste wat u gaat doen? Ik heb geen idee. <laughs> Nee, geen idee. Lekker niksen. Lekker, Lekker niksen, Ja. Voorbij komen. Ja. ja. Nou, dat willen we ook, maar is toch ook goed? Zeker, ja. Ja, we, zijn bezig voor een ander huisje, maar ja, dat lukt niet zo. kijken voor een andere woning, kijken of dat hier geslaagd is. Oh, oké. Dus- ja. Maar ja, dus- tegenwoordig moet je zo lang wachten. En hebben toch bepaalde eh, personen voorrang. En dat is ook te begrijpen. Maar eh, wij wonen al bijna 50 jaar in een woning. En dan wil je ook wel eens ergens anders zijn. U, u, u, u probeert het op, op, een slechte tijd eigenlijk dus? Ja, we hebben er altijd heel fijn gewoond. Maar ja, op een gegeven moment ben je uitgekeken. En de situatie eh, ja, is toch anders geworden allemaal. En, dus ja, we willen gewoon wel nou, wat fijners. Hebben we wel eens een keertje verdiend, zeggen we dan. ja en nu heeft er iets op het oog. Ja, nee, we hebben, eh, het is ook via de woonkompas. Eh, dus ja, het is een eh, mooie flat en levensbestendig. Dus hopen dat wat is. Ja. we willen wel zon hebben erbij. Een beetje zon. Een beetje zon op een of ander balkon. Maar dat zit er waarschijnlijk niet in, dus ja. Dat is heel jammer, ja. Nou ja, je kunt nog verder proberen. Verder dat gaan we ook doen. Dus de eerste waar we dan eigenlijk voor gaan kijken. Ik heb zaterdag een festival, dus daar heb ik wel zin in. <laughs> Hey. In Rotterdam. Wat is het muziek? Het eh, techno. <laughs> Techno. Dus ah. Reven. <laughs> Ja, ik ken het. Ja, ja, ja. ja. Ik hou er ook wel van. Toen het opkwam ook en zo. En verschillende mixstijlen en zo. Ja, en waarom techno? Wat vind je er lekker aan? Ja, heerlijk. Die muziek. Lekker beuken met vrienden. Iedereen heeft een aparte kledingstijl. Iedereen is hartstikke leuk, aardig. Lekker praatje maken. Van de muziek genieten. Ja, het is hartstikke gezellig. Waar kijkt u naar uit deze week? Waar kijkt u naar uit? Ja, ik hoop dat mensen wat vriendelijker worden voor elkaar in deze tijd. Wat meer begrip, dat zou leuk zijn. Kan geen kwaad. Nee, precies. Dat denk ik voor de rest. En hoe merkt u, eh, wat, wat zit u dwars, zeg maar? Hoe, hoe, komt het? Nou ja, als je het nieuws leest, daar word je natuurlijk niet blij van. Hè? Eh, elkaar neersteken en doodschieten. En, eh, ja, dat is al tijd aan de gang. Ik weet nog wel, toen ik jong was gebeurde het zo'n beetje voor het eerst in mijn leven. Toen zat ik op school. Nou ja, toen was ik al helemaal in shock. Maar nu gaat het eigenlijk dagelijks. Ja, misschien ook omdat er meer nieuws is en dat je dat volgt. Dat, zou kunnen, maar het is waarschijnlijk van alle tijden. Maar je bent beter geïnformeerd. ja, maar ik ben er niet, word er niet blij van, <laughs> laat ik zo zeggen. Okay. Dan denk ik, waarom doen mensen elkaar dit allemaal aan? Kunt u een voorbeeld geven wat ze dan wel moeten doen? nou ja, wat ik zeg, wat meer begrip voor elkaar, wat, eh, wat vriendelijker. Eh. ja. hele simpele dingen eigenlijk. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Nou ja, de, de, kersttijd komt er weer aan, dus ideale tijd ervoor. Ja, de, eh, het, de winterse dagen. Zeker, nou ja. En, en kerst is voor mij ja, de Heer Jezus en nou, zijn geboorte. Als iedereen dat ook maar een beetje zou nastreven om zo te leven als dat hij deed, ja, dan zou het er denk ik al een stuk beter uitzien.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 It could turn out right, and all I hope and long that there'll be no wasted words, no wasted words. Oh Lord, let the good times come. geweldig dit nummer van een eh, stelletje eh, stucadoors uit Den Haag. En Maan, Goldband. En eh, natuurlijk Maan dus, hè? gezellig. Hartstikke nieuw dit nummer. En stiekem hier in de show, de zondagmorgen van GoFam. En verder een heel gevoelig en memorabel nummer van The Motions. Wasted Words. En dat allemaal op de zondagmorgen van GoFam. Oh, Hey, fijn dat je erbij bent. Ehm, en ik hoop dat je het een beetje naar je zin hebt en bij ons blijft. En eh, weet je wat het leuke is? Eh, Go heeft ook natuurlijk een leuke tv-zender... waarop we de hele dag videoclips eh, uitzenden. En je kunt daar ook het nieuws eh, uit de regio volgen. Eh, via zo'n eh, lichtkrantje zou je kunnen zeggen. Een tikker heet dat tegenwoordig heel modern. En ja, eigenlijk is dat gewoon wel lekker. Dus wil je niet naar de radio luisteren? Ga dan naar go-rtv.nl. En daar kun je doorschakelen naar onze tv-zender. Maar hij zit natuurlijk ook gewoon op je kabel. heb er ook wel zin in hoor, om naar Frankrijk te gaan. Eh, maar kom ik dan ooit nog terug? Ja, dat is een mooi nummer van de Amazing Stroopwafels. Misschien een eh, mooi ding voor volgende week in de show, denk ik. Hè? God loopt al aardig tegen het einde van de show, dus ja, daarom zit ik daar nu al aan te denken. Jorden, Michael Oldfield en Maggie Rally. En eigenlijk dames gaan voor Hoort Anderson, To France. En Use Corporation hoorde je ervoor met Love Corporation. Misschien kennen jullie deze band van eh, Rock the Boat. Dat was hun grote hit, maar deze was ook niet voor de poes. Nee, zeker niet. Die was voor de top 40. Mensen zeggen wel eens hier zo... Hé, eh, hey, wat ben je lekker druk aan het einde van de show. Want je begint zo lekker relax om tien uur s morgens hier bij hebben. En nagelang de uitzending vordert, word je steeds drukker. Weet je hoe het komt? Door al die koffie. Man, we pimpelen hier koffie. Jongen, jongen. Leuten heet het dan. Is niet normaal, joh. daar gaat hier echt een paar liter door. Met z'n allen hier zo. Met een paar mensen hier in de studio. Heel gezellig, maar we gaan er wel van stuiteren. Goed. Ene laatste nummer voor de show. George Michael. Outside. Ik moet er niet aan denken aan de kou zometeen. En de regen. Maar goed, ik moet er toch ook net zoals jij aan vandaag. Goedemorgen nog. Als je er net bij komt bij GoFam. Peace. George Michael aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFam. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Volgende week bij Leven en Welzijn zit ik hier weer. Ik hoop dan eh, wat droger, zal ik maar zeggen. En wat minder koud en fris, waterkoud eigenlijk. Want dan komt het wel weer goed. Maar ja, in een ander geval heb ik gewoon weer hartverwarmende muziek voor je. Goed, ik wens je nog een fijne dag bij GoFam. Blijf bij ons en eh, geniet vooral van de muziek en het nieuws wat we brengen. We houden je op de hoogte. Tot sluit van de show Terrahawks van eh, Richard Harvey. Hmm, wat is dat nu weer? Nou ja, luister mee. Tot volgende week.